uur. Renske van der Zallen met het NOS Journaal. Russische militairen zijn in Oekraïne een nieuwe aanval begonnen... op de zuidelijke stad Gerson, meldt de Oekraïnse overheid. Volgens getuigen komen de Russen vanuit de richting van het vliegveld. In Kiev zou eerder vannacht het luchtalarm zijn afgegaan. Het Russische legerconvooi dat ten noorden van Kiev rijdt... is veel langer dan eerst werd gedacht. Dat zegt een Amerikaans technologiebedrijf op basis van satellietfoto's. De stoet zou meer dan 60 kilometer lang zijn... terwijl eerder werd uitgegaan van ruim 27 kilometer. Van de naar schatting 160.000 Russische militairen die zich hadden verzameld rond Oekraïne... is nu bijna driekwart de grens gepasseerd, meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Een aanzienlijk aantal Nederlanders heeft zich aangemeld bij de Oekraïense ambassade om mee te vechten tegen Rusland. In de Telegraaf zegt de Oekraïense ambassadeur versteld te staan van het aantal meldingen. Hoeveel het er zijn kan hij uit privacyoverwegingen niet zeggen. Facebook en Instagram gaan het voor gebruikers in de Europese Unie moeilijker maken... om toegang te krijgen tot Russische staatsmedia en persbureau Sputnik. Moederbedrijf Meta heeft dit besloten vanwege de toenemende druk vanuit de EU... om meer te doen tegen desinformatie over de oorlog in Oekraïne. In de Amerikaanse stad Sacramento heeft een man in een kerk vier mensen doodgeschoten. Onder wie zijn drie kinderen. Daarna pleegt hij zelfmoord. Het is niet duidelijk hoeveel andere mensen in de kerk waren. Volgens de politie mocht de man onder toezicht zijn kinderen zien. Het vierde slachtoffer was waarschijnlijk de begeleider. En in Horst in Limburg is gisteravond tijdens een carnavalsfeest een man van 21 doodgestoken. Direct na het incident sloten cafés hun deuren en werd de muziek gestopt. Eén iemand is opgepakt. Het is niet duidelijk waarom de man is neergestoken. Het weer in het oosten kan een graadje vriezen. Verder is het grijs en bewolkt.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 You glow, and I get lost here in your eyes. I'ma gain all be so, girl, you just capture my soul. I'ma gain all be so, make me wanna just take you home. Peru, para, Peru, Peru, para. Don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart. just because 106.9 ZFN Tell me why am I the villain in your head? Why you criticize everything I ever said? Don't you think it's strange? seen forever. I never seen forever in the wild. But now I'm looking, now I'm looking in its eyes. Baby, you're my shelter. Shelter from a broken paradise. I couldn't dream it any better if I tried. I'ma fly out to Vegas. Vegas. We could tie it up tonight, no patience. Take my last name, put it where your name is. Have they ever seen a love this famous? They never, no, they never. It's forever, ever, ever, ever, ever. Ain't nobody do it better, better, better. And it's only getting better. True love, gotta ring, ring, ring. Church bells, let it ring, ring let it ring, ring, ring. Church bells, let it ring, ring, ring. Angels wanna sing, sing, sing. Tonight, tonight, tonight. Baby, marry me.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 is veel langer dan eerst werd gedacht. De stoet zou meer dan 60 kilometer lang zijn... terwijl eerder werd uitgegaan van ruim 27 kilometer. Een aanzienlijk aantal Nederlanders heeft zich aangemeld bij de Oekraïense ambassade om mee te vechten tegen Rusland. In de Telegraaf zegt de Oekraïense ambassadeur versteld te staan van het aantal meldingen. Het weer, het is grijs en bewolkt. In het westen kan er wat regen vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het wordt 6 tot 10 graden.